4 uur. Freddy van met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar met 1,8 procent en is vooralsnog robuust. Het zei minister Hoekstra bij het aanbieden van de miljoenennota aan de Tweede Kamer. Volgens het kabinet is er ook volgend jaar nog sprake van een normaal groeitempo met 1,5 procent. Het kabinet komt volgend jaar met een extra lastenverlichting voor de burgers van 3 miljard euro. Tegenstelling tot wat er eerder was aangekondigd... gaat de winstbelasting voor grote bedrijven volgend jaar niet omlaag. Hoekstra voorziet ook volgend jaar nog een begrotingsoverschot... maar dat zou volgens hem daarna kunnen omslaan in een tekort. Het kabinet wil een investeringsfonds opzetten nu de rente extreem laag is... en dat geld moet onder meer gaan naar innovatie, kennisontwikkeling en infrastructuur. Het kabinet wil begin volgend jaar met een uitgewerkt plan komen daarvoor. Naast de Formule 1 worden op het circuit van Zandvoort volgend jaar ook races in de Formule 2 en 3 gereden. Dat zijn de opleidingsklassen voor de Formule 1. Daarvoor is de kalender vandaag bekendgemaakt. De Grand Prix van Nederland in de Formule 1 staat op het programma voor het weekende van 1 tot 3 mei. En dan worden ook de Formule 2 en 3 gereden. De Internationale Autosportfederatie moet die kalender wel nog officieel goedkeuren. De actiegroep Kick-out Zwarte Piet is blij dat er dit jaar alleen maar roetveegpieten te zien zullen zijn bij de Sinterklaas-intocht en in het Sinterklaasjournaal. Voorman Jerry Afriji spreekt van een historische dag. Het besluit van de NTR is volgens hem een overwinning voor iedereen die snakt naar een Sinterklaasfeest dat alle kinderen blij maakt en ook voor iedereen die de traditie wil behouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook zon vanmiddag. In het noorden nog een enkele bui. En het is tussen de 15 en de 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland eh, vooral vertraging op de A7 van Zaandam naar Horen.